Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een zwangere Amerikaanse vrouw is overleden nadat haar tweejarige zoon haar in de rug had geschoten met een pistool. Ook haar baby overleefde het niet. Het zoontje van de vrouw vond een pistool in de slaapkamer in hun huis in Ohio. Dat pistool was geladen. Het ziekenhuis werd geprobeerd om haar baby te redden door middel van een keizersnede, maar dat mocht niet meer baten. De moeder overleed enkele uren later ook aan haar verwondingen de EU is akkoord over een elfde sanctiepakket waarmee Rusland geraakt moet worden. Landen die Rusland helpen met het omzeilen van Europese exportverboden voor Russische producten kunnen daardoor ook geraakt worden. Onder meer uit Turkije en Kazachstan worden Europese producten tegen de afspraken in doorgevoerd naar Rusland. Lange tijd lagen Griekenland en Hongarije dwars bij het invoeren van het sanctiepakket, maar ook zij hebben nu ingestemd. Een veiligheidsagentschap van de Canadese overheid heeft gewaarschuwd dat de Canadese energiesector een mogelijk doelwit is voor hackers van de Russische overheid. De dienst zegt dat Canada doelwit kan zijn vanwege hun eh, steun aan Oekraïne. En de WK-selectie van het Amerikaanse vrouwenvoetbalteam is op een grootse manier bekendgemaakt. In een video op sociale media onthullen onder andere de Amerikaanse president Joe Biden, zangeres Taylor Swift en basketbalicoon Shaquille O'Neal dat onder andere Megan Rapinoe en Alex Morgan behoren tot de selectie. Op 27 juli zijn de Verenigde Staten de tegenstander van Nederland... in de tweede groepswedstrijd op het WK. Het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland begint op 20 juli. Nieuw-Zeeland opent dan in Auckland het toernooi... met de groepswedstrijd tegen Noorwegen. Het weer. Op veel plekken is het bewolkt. Vooral in het noorden kans op nevel en mist.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 The damage is done, so I guess I'll be leaving. Oh. The damage is done, so I guess I'll be leaving energy is done, so I guess I be leaving. The energy is young, so I guess I be Don't have to say what you did. I already know. there's uh, just no chance. No chance. You and me. Don't it make you sad? En het geluid van de zomer op CFM Hoor je nu overal, hoor je nu overal. Ieder en weer. ZFM let's just run away.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 A ver, ey, no me gusta perder. Dime qué vamos a hacer. Me paso mirando el cel, wow, no puede ser. Aunque me tarde un poco, juro que voy a responder. Quisiera volverte a ver. Quisiera volverte a ver encima de brincando Uh, uh, uh. Lo rico que te ve chingando. Uh, uh. vamos a competir. A ver, ey. Uh, desde que nos vimos, pienso en cómo nos comimos, ey. Después dividimos cada cual por su camino. En la alfombra aún están las manchas de vino. ¿Dónde está ese totito que lleva tiempo perdido? Si te digo que me gusta, que estás buena, no lo tomes por cumplido. Es que yo soy un bellaco. Es que yo soy un atrevido. Ey. Y hace tiempo que quiero chingar contigo.